een Klomp met het NOS-journaal. Nederland is na penalties tegen Spanje uitgeschakeld in de Nations League. Het was een meeslepende wedstrijd in Valencia... waarin Nederland in de reguliere speeltijd twee keer terugkwam van een achterstand... en er met een 2-2 gelijkspel een verlenging uitsleepte. En ook daarin vocht Oranje zich weer terug na een goal van Lamine Jamal... Nederland kreeg een strafschop na een overtreding op Xavi Simons. Die schoot zelf de penalty binnen, waarna dus ook de wedstrijd met strafschoppen beslist moest worden. En voor Nederland misten Noah Lang en Doniel Malen. De Spanjaarden namen de penalties beter en zij gaan door naar de halve finale van de Nations League. De Oekraïne heeft een productief gesprek gehad met Amerikaanse bemiddelaars, zegt de Oekraïense minister van Defensie. Delegaties van de twee landen spraken elkaar in Saoedi-Arabië. Ze hadden het over de mogelijkheden voor een vredesregeling. Er stonden onder meer voorstellen op de agenda om energiecentrales en andere kritieke infrastructuur te beschermen. Morgen heeft de Amerikaanse delegatie een gesprek met de Russen. De Palestijnse Rode Halve Maan maakt zich zorgen over de veiligheid van personeelsleden... met wie sinds vanochtend geen contact meer is geweest. De hulpverleners waren in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, om gewonden te vervoeren. Donderdag begon het Israëlische leger daar een nieuw grondoffensief. Israël liet eerder vandaag weten dat het heeft geschoten op wat het leger verdachte voertuigen noemde. En pas later zou zijn ontdekt dat het ambulances waren. Bij een Israëlische aanval op het Nasser ziekenhuis in Gaan zijn vijf mensen om het leven gekomen. De aanval veroorzaakte een brand in het ziekenhuis. Een van de doden is een lid van het politieke bureau van Hamas. Het weer, hier en daar wat mist. Het koelt af naar de graad of 6 vannacht. In de ochtend lost de mist snel op.